Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Minister Schippers laat toch onderzoek doen naar omkoping in de sport in Nederland. Vorige week voelde ze niet veel voor zijn onderzoek waar ook de Tweede Kamer om had gevraagd. Nu komt er toch heen, vanwege de recente ontwikkelingen rond het omkoopschandaal bij het Italiaanse voetbal. Volgens Schippers wordt daardoor de schijn gewekt dat er ook in Nederland voetballers en gokbedrijven geld verdienen door vals te spelen. Herb Reed, de medeoprichter van de Amerikaanse zanggroep The Platters, is overleden. De groep werd in de jaren 50 bekend met nummers als Only You en The Great Pretender. De Platters hadden door de jaren heen een vaak wisselende bezetting. In totaal traden 116 artiesten wel eens op met de groep. Herb Reed is de enige die op alle bijna 400 opnames van de Platters te horen is. De laatste nummer 1 hit was Smoke Gets In Your Eyes in 1958. Hub Reed is 83 jaar geworden. In Assen is het hoofdbureau van de politie ontruimd naar de vondst van mogelijk explosieve stoffen. Die werden gevonden bij een onderzoek naar spullen die in beslag waren genomen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt wat voor stoffen het zijn. Volgens de politie van Assen is er geen direct gevaar voor gebouwen in de omgeving. De restanten worden voorlopig vastgehouden in politiebusjes. De ondernemingsraad van regionaal vervoerder Sintus is bang dat het bedrijf failliet gaat. Sintus zit al enige tijd in grote financiële nood. Volgens de OR willen de aandeelhouders Sintus niet langer financieel ondersteunen. Ze willen dat de vervoerder uit de Achterhoek fors gaat snijden in de kosten. De interimdirectie zou al plannen hebben om zo'n 80 mensen te ontslaan. Het weer. Steeds meer bewolking, vannacht regen, ook morgenochtend bewolkt en regenachtig, smiddags ook af en toe zon.